Reis naar het einde van de nacht. Hoeveel afstand? 5 meter nu? 10 meter. Richt de boog. Nou, niet raak, maar <laughs> ook niet echt mis. Had u in de stenen tijdperk willen leven? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Waarom niet? Ehm, ik vind het eh, te primitief. Ik eh, prefereer dan toch de middeleeuwen. had u in de stenen tijdperk willen leven? Eh, nou, ja, ik denk het niet. Ik denk dat je blij moet zijn dat je in deze tijd leeft. Hoewel, als je natuurlijk ziet... De man was wel echt een man toen. Ja, misschien wel. Eh, misschien wel, eh, El. <laughs> ik weet het niet, maar... Eh, ja, er staat tegenover natuurlijk dat je een hoop ontberingen moet leiden en zo. Wat je natuurlijk wel ziet is dat natuurlijk, ja, als je die stukjes natuur hier ziet die hier aan het ontstaan zijn, dat is natuurlijk wel schitterend natuurlijk. Als je daar natuurlijk uh, eh, inleeg. Maar ja, dat, eh, dat zie je natuurlijk waarschijnlijk niet in die tijd, want er is niks anders. Dus eh, ja, nee, ik geloof niet dat ik zou willen ruilen. Vandaag gaan we op reis naar het stenen tijdperk. En dat is een heel eind weg. Het is een tijd waar we met gemengde gevoelens aan terugdenken. Op school leerde je dat het vroeger een en al ellende was. Bibberend en ondervoed in berenvelletjes. Schuilend in klamme grotten tegen de onbegrijpelijke natuurelementen. En van de schrik er maar een god bij verzonnen. Maar het heeft ook iets romantisch. Die tijd van toen. Stoere mannen, echte vrouwen. Ver van huishoudbeurs, karpoel en magnetron. Er zijn van die momenten dat we er naar terug verlangen. Zin zoekt nacht die woeste. Juppies met werkstress zonderen zich af in primitieve overlevingskampen. Op zoek naar zichzelf. Nieuwe tijdse hippies dansen rond hun bedden in het schijnsel van de volle maan. Je hebt tegenwoordig zelfs restaurants waar je kan eten als in de oertijd. Je entrecootje geschroeid op de steengril. Je kan natuurlijk ook naar de Pygmeeën in de Congo. Of op bezoek bij de Papua's van Hollandia de Aborigines in Arnhemland of naar de aarde-aarde op een eiland van Salomon. Nu, op de drempel van de 21ste eeuw, zijn er nog altijd mensen die nog steeds in precies dezelfde omstandigheden leven als die kenmerkend waren voor het Paleolithische tijdperk, zo'n 15.000 jaar voor Christus. Ze kennen geen metaal en geen aardewerk. Hun bijlen zijn gemaakt van gepolijst steen en ze blijven in leven door het verzamelen van fruit, insecten, hagedissen en vogeleieren. Waar het nog mag, jagen ze erbij. En ze beoefenen een eenvoudige vorm van landbouw. Het fokken van dieren is in sommige streken nog zo primitief dat de vrouwen kleine varkentjes de borst geven om ze tam te krijgen. <laughs> In Nieuw-Guinea, op Groenland na het grootste eiland ter wereld, ongeveer 25 keer Nederland. In dat Nieuw-Guinea dus brak ruim 60 jaar geleden de goudkoorts uit. Maar terwijl iedereen aan de kust bleef zoeken, trokken drie Australische broers het binnenland in. Behalve schepjes en grote zakken om de goudklompen in te doen, hadden ze ook een camera bij zich. En opeens kwamen ze oog in oog met mensen die nog leefden in het stenen tijdperk. En opeens kwamen mensen uit het stenen tijdperk oog in oog met geesten. Ze wisten zeker de enige mensen op aarde te zijn. Nou ja, plus de vijand verderop in de dal natuurlijk, First Contact heet de documentaire die is gemaakt naar aanleiding van die oude films door de avontuurlijke broeders geschoten. New Guinea was one of the last places on Earth to be colonized by Europeans. In the 1920s, the Australians occupied only the coastal fringe of this huge island lying just to their north. Of the interior, nothing was known. No European had ever been there. Australia, the occupying colonial power, saw its role as bringing civilization to New Guinea. Along the coast, missionaries busied themselves saving souls, while the plantation owners put them to work. It was cheap labor. But by the mid-1920s, New Guinea was hard hit by low world prices for its few products. There seemed little to attract the white man. And then, in 1926, gold was discovered a mere 40 miles inland. Hundreds of Australians came up to New Guinea in search of the quick fortune. The great day has arrived. Dredge number one is completed and ready for work. The official opening is an occasion for celebration and festivities. The bloating monster's arrival from civilization thrills the Kanaka as much as the white man, and he throws himself into his task with zest. You will understand how the native has benefited by these activities. A long time will elapse before he shakes off the shackles of barbarism, but his contact with the environment of the white man must inevitably hasten his progress along the path that leads to civilization. van Gennep is op vakantie bij de Papua's geweest. Ook hij met zijn camera. Op zijn luxe bovenwoning in de Amsterdamse Pijp mogen we meekijken. hier komen we dus bij die rivier. Dan gaan we die rivier over. Mooi gemaakt in zo'n bootje is Zo'n uitgeholde boot. Zo prachtig hè? Maar rustig, kun je je voorstellen. Geen auto's, geen motoren, geen computers. Rust. Geen radio's. Helemaal niks. Puur. Alles. Kijk, hier, hier zie je dus eh, van die, van die uh, stenen, stenen bijen. zeg je dat? Wat was dat? Zeg ik dat niet even? Een stenen bijl? Kijk, die vrouwen weer... Eh, helemaal in gesmeerd met dat varkensvet. Zie je dat? Hoe doen ze dat? Ik weet niet. Bescherming. Ja, dat is natuurlijk heel spannend, want eh, hier komen bijna nooit blanke mensen. Allerlei mensen komen hier van de heuvels gerend. Mijn verbazing, ze gaan allemaal muziek maken voor mij. Een zelfgemaakte gitaar. Ja, het is heel, simpel. Een paar, paar snaren, het is van een stuk hout. En eh, verder staan allemaal wat kindertjes omheen. En, eh, Hij is groot, die gitaar. Hij is heel groot. Hij is echt uh, anderhalve meter lijkt wel. <laughs> dat heet het Shamanenlied. om 11 uur dan hebben we het jachtritueel. Dan speel ik de shamaan. Speel ik, ben ik de, <laughs> ben ik de shamaan. Ehm, dus eh, je ziet bij veel natuurvolken, niet alleen eh, Indianen van Noord-Amerika, dat ze zich beschilderen bij rituelen. Je ziet het bij eh, Afrikaanse volken, Aboriginals in Australië, in Nieuw-Guinea, de Papua. Overal zie je dat ze zich bij rituelen beschilderen. En dus als wij het jachtritueel doen, dan beschilderen we ons ook. En om één uur bij de muziek optreden, dan moeten we ook beschilderd zijn om vijf uur weer. En, en, waarom beschilderen jagers zich? Mm, Weet je mm, dat? Nee, ik zou het niet, niet goed weten. Van, eh, wat, wat precies de symbolieken zijn, weet ik niet. Het is wel vaak de rode oker die ik gebruik, dat eh, wordt vaak gezien als het bloed van de aarde. Wat doet de shamaan precies? Dus de, een shamaan die is, gaat in trance en eh, hij is vaak een bemiddelaar tussen het volk en tussen de krachten. Dat is een belangrijk iemand dus. Ja, zeker. Zeker voor de rituelen en voor de, het evenwicht in de natuur en het evenwicht in de stam is de sjamaan een heel belangrijk iemand. En voor de goede jacht, want in dit ritueel is die de, de, ja, is die de, eh, is, het is een jachtritueel wat we hier om 11 uur doen. Maar moderne mensen denken toch dat de steentijd eh, een tijd was van onbeschaafde wilden die vrouwen aan hun haren meetrokken. Mm, dat het eigenlijk eh, tussen de apen en de mensen in. Denk je dat dat ook zo? Nee, denk, denk absoluut niet. niet. Niet deze steentijd. Dit is 40.000 eh, jaar of misschien 50.000 jaar geleden kwam, was de, kwam de, werd de mens mens zoals wij zijn. Of zo lang bestaat de mens zoals wij zijn al. Dus wij zijn nu 7000 jaar ouder. En toen bestond de mens al 30.000 jaar, 30 of 40.000 jaar. Dus wat dat betreft zijn we niet zo gek veel verder. En we zijn alleen ontzettend veel kwijtgeraakt van wat er allemaal geweest is. Wat zijn we kwijt? Nou, er is, is, niks opgeschreven. Dus we weten niet van hoe, hoe duizenden jaren culturen geweest zijn. Wat hun ceremoniën zijn geweest, wat hun manier van leven is geweest, wat ze allemaal gemaakt hebben. Van, er is maar zo weinig teruggevonden. Maar soms dan vind je vondsten met, eh, van kledingstukken en dat is van een hele mooie kwaliteit, een goede kwaliteit en heel veel aandacht en gewoon ook pracht, dat het echt mooi is. En dan denk je wel van, nou, die mensen 20, 30.000 jaar geleden hadden zeker gevoel voor schoonheid en eh, zeker gevoel voor eh, ja, ethiek en dergelijke. Op een andere manier. grootste verschil met de steentijd heel lang geleden en de steentijd van tegenwoordig is dat de huidige Fred Flintstone zich op benzine door het woud kan laten vervoeren. En een stereo wereldontvanger in kunstlederen tasje om zijn schouder kan hebben hangen. Maar nu ga je luisteren naar het geluid van een pygmeeënkamp diep in het oerwoud. De zon is al onder, het avondeten genuttigd en iedereen zit nog wat gezellig na te keuven. Zelfs degenen die al op bed liggen bemoeien zich nog met het gesprek. Een eindje verderop zit wat jeugd muziek te maken zou het echt veel anders zijn geweest, een half miljoen jaar geleden. ende mokonjo anku adikatanya mandubo te abazabona ngu te nga na bangwa bujeja ndokoko mondo monda muyango wabudie mokonjo abo wabuna bije de na ndima e bije boka balabu bawe abo buje mondo ne bije boka ye kundo juba ukamondela dowaje bondo wava bienyeka ye dojo makumba ko akende mondela do ava bopele mubodo ye bie bokaba ye to balondo mbeli ye mbe na bakanga bano balengo na ye bie basinga bie jalasi atibu na ye bie tala okutabo bie tabo bato banje baya butu na butu wale bie dika mondele ba ye kunwa ju ye Abuja ya ni wa lo la igbe. Alo. Ai ina eja ka ya ni nu aba. Kala. Ma wa ife. Èkó ìbá ìbálúgbàgbà kàǹbàǹgò. Ìní bàtúbárà yà mọ̀ jẹ́jẹ́ bawe bo na di buye na do ka na bo na o ka buye ba bo ba na ju ba do bie bo buye do ka ba buye da u ba ba ju bu ga wo buye jo ba ba ju ba la wo mo ba wo ba ju ba je ba la le mo ne je na ju na me ko ka ba do me ba ju me ta to me sa wo ne buye ka do na ko ju me do wo me do ko ba le ba ju ba be ke me sasa eh. Nah. when we got into the real new country, we used to hear them on the top of these hills, singing out to the people ahead. And then you'd hear much further away on another hillside being repeated. watching you come, and it'd be on a little hill in some place, in top of a gully or something. And they'd see that we weren't the enemy coming up, that we were different, absolutely different. thought we were spirits. We were so different to anything that they had ever seen before because they'd never ever dreamt that anything like us existed. They had no idea of civilization or what existed outside their part of the world. zien hoe klein die, die zijn. Hè? Ze zijn echt 1,50 eh, meter of zo. 1,50, 1,55 groter zijn die vrouwen niet. Oh, dit is s'avonds hier. Eh, op een gegeven moment, eh, waar we overnachten, hoorden we wat muziek. En toen ben ik even naartoe gegaan. En dat heb ik heel simpel met een, zaklamp. En de camera aan. En dan hoor je dus de muziek van de Papoea's. En dat is heel leuk is een of ander feest hier. dat er 15 mensen in zitten. Het is een heel klein poortje en uiteindelijk ben ik er ook in gegaan. Je moet geen uh, hebben of zo. Maar eh, hier gaat het verder. En ik geloof dat hier ook wat eh, gebruikt wordt. Mensen zijn wel een beetje gedrogeerd. Het gaat echt de hele nacht door. Het is een heel simpel melodietje. Het is echt een liedje. liedje. Prachtig, kijk. Mimi Galeno. Deze kant op komen, dan worden ze gesminkt. Zo, hier is dus duidelijk de erkentische winkel. En de stroom! En de verhouding is ook gestolen. Was het leven van de vrouw in de stenen tijdperk, weet jij dat? Ehm, ja, we weten daar natuurlijk eh, op zich niet erg veel van. Maar eh, wat er aan eh, archeologisch en antropologisch onderzoek bekend is, is dat de vrouwen in die tijd best een, een goed leven hadden. ze hadden op zich hadden ze bijvoorbeeld de jagers, vissers, verzamelaars hadden ongeveer vier uur nodig per dag om hun eten en drinken bij elkaar te verzamelen en te jagen. En de rest van de tijd ja, konden ze voor eh, sociale gebeurtenissen gebruiken. En eh, ik heb best het idee dat het heel gezellig was. Ik vind het in ieder geval heel leuk. is ze waren doorlopend zwanger natuurlijk. Nou, dat denk ik niet. <laughs> dat eh, selecteert zichzelf. Hè? De, kijk, als een vrouw een kind nog aan de borst heeft, dan is ze daar niet zo ontvankelijk voor om, om kinderen te krijgen. Dat gebeurt in ieder geval niet zo snel. Het kan wel, maar en ze zullen waarschijnlijk toch een tijd de kinderen de borst hebben gegeven. Dus na een paar jaren zullen ze wel weer eh, zwanger zijn geworden. Dus het zal niet aan de lopende band zijn geweest. magi yet magi yet na barusikam barusikam na urito kiraut bai brukna orde ta samdin bai puton mi prakisimi aro papa mama bromi ori store orsem na masam meki tok emi makim rohani orsem barusi bai kam orsem na urito ngitu orsem o bai kiraut brukna samdin bai ikam down orde ta kanaka kamapuna wok Thank you. I remember the day the first plane arrived on the Wagi Strip. I had a good pair of binoculars, and I was watching for the aeroplane, and I picked it up about 20 minutes before it landed. And I said, well, here it comes. They were more or less terrified, didn't <laughs> they, what it was. Kabaski was a very tall man, about six foot one or two, and he had a flying suit and a white helmet with these great goggles. And uh, he got out of the plane. Then he opened the door, and King Street geologist, he got out of the inside of the plane. There must have been there uh, were two, 3,000 natives lined up along the airstrip. And they were absolutely amazed, the people, and, and just <laughs> looked up with wonderment. They didn't know what next was going to happen. tiyo ene shipi apoki shimene imari winu likaki nama lilo likago hopi minaki nama norukone ne mahutie mane bokoroka go arege barege bale kunike rogorita bise kohere be na mane ne wakine kirabero kunike yotega metre here be na mane ne wakina bero kunike arege sanuko tona maruwa arokama lilo rokago turuwa arokama rokukone ne tomane mahuti boko no ligo ne rokago nene I'm looking on the bright side, though I'm walking in the shade, beating out my chest, hoping for the best, looking on the bright side of life. I'm waiting for the right tide. And if luck comes to my aid, giving me a break, I shall be awake, floating on the bright side of life. Today I'm in the shadow, tomorrow maybe. The clouds will lift and let the sun shift over to me. I'm looking on the bright side. though today's all care and strife. I can wear a grin, keeping up my chin, looking on the bright side of life. wangwangwagwawamba namulamoda ni nyanzanga wangwangwagwawamba namulamoda ni no wangwangwagwanungomba namulamoda ni no wangwangwagwawamba namulamoda ni no wangwangwagwawamba namulamoda ni nyanzanga wangulanga wangogomba onomomodolino wangulangulagwahamba onomulomodolinyonso wangulangulagwanogamba onomulomodolinyonsonso wangulangulakwawamba onomulomodolinyonso kulangulangwe wanobumbo namulomodenina kulangulangwe wawambo namulomodenina anakunina Kulangulangwe wawambo namulomodenina Ngangula ngwa u wa wa mbona m o m u danino. Ana kuninga. ndafeera kigo komen. nkomeemu kati mugona Maar je hebt natuurlijk manden nodig, hè? Je hebt, uh, om spullen in op te slaan. Hier links zie je ook allemaal manden. Daar, die bijvoorbeeld zit... Uh, kijk, list op de pluis. oh, dit is een ander spul, maar... Eh, de Plet gebruiken ze om vuur te maken. Dus je verzamelt eigenlijk alles. Je gaat heel anders om je heen kijken. Van dat heb ik nodig voor dit en dit kan ik gebruiken voor dat. Dat is sowieso grappig hoor. Als je hier de mm, drie tijden... Je hebt drie, drie tijden nu. En er ontstaan eigenlijk ook drie groepen van mensen die op ieder op een andere manier kijken naar hun omgeving. Want als je in een prehistorie leeft en iemand mist even wat of iets klemt, dan zeg je, ah, dan hakken we een stukje af of we eh, doen even dit of we pakken even een takje zus of zo. Ze zijn heel handig geworden met eh, natuurlijke materialen. En, ehm, wat is hier allemaal verzameld? Potjes? Helemaal nee, potjes? aardewerk, zeg maar echt de keukenopslag, ja. houten lepels. Dit is een vuurboog. En eh, want het is dus een, eh, het is een sprookje dat in de steentijd je vuur maakt met twee stenen tegen elkaar geslagen. Die dingen heeten vuursteen, maar waarschijnlijk heet vuursteen pas sinds de tijd dat je een, vuurslag hebt, heet het waarschijnlijk pas een vuursteen. Maar de silex, zeg maar, of uh, vuurstenen wordt gebruikt als basismateriaal voor gereedschappen. Daar kun je prachtig bij hakken en vlijmscherpe sneden geven. Maar, oh, maar als je een ehm, vuur maakt, dan krijg je niet genoeg vonken die lang genoeg aanblijven met vuur, vuurstenen. Dan heb je een vuurslag nodig op metaal. Dus zij maken het aan met hout, met een houten vuurboog. Door eh, heel hard heen en weer te bewegen. Kijken hoe is hij gebleven. Dan krijg je wrijving door een stokje wat je met een, houten, met een leren riem en weer beweegt. En dat, dat vonkje moet je op zien te vangen in droog materiaal. Dat kan dus inderdaad eh, vooral lisdodderpluis zijn. Dat moet je heel goed droog houden dan. En dat aanblazen met kleine strootjes. Nou, dat is echt een vaardigheid die, eh, die ook nu hier eh, een paar echt goed beheerst en de anderen nog in oefening zijn. Waarom zouden mensen zeggen gaan koken? Als beesten eet je Ja, waarom je dat begint? Ik denk dat mensen gewoon... minder, minder huid had en het koud kreeg of zo. En, en, en dan op een gegeven moment ook voedsel bereiden. Maar ja, dat is natuurlijk zwaar hypothetisch dit. Waarom je kookt? Ja, je kunt meer. Je kunt meer bakken. Je kunt dingen gaan bakken, braden, grillen. Ik weet niet of zoiets toevallig is ontdekt. Dat het mogelijk wat in de vuur niet vallen. the first thing we tried to do to let them see that we weren't unarmed, we were armed, and we had good weapons. Look at the shooting mode. That's all. Look him. All shooting, super, but I can't. Pass it Chup chup pasirong no bonar chupia uh, pasirong wan per man broyumi or I shoot him. Kill him mem. No canigo. We'll shoot him quick. That's what I'm talk. You know can Popeye must shoot him through. You know what Giaman Popeye. Mary be paratabu. Mary Pekinin be paratabu. All we did, and I think it was quite right, was to save our lives and the 90 carriers we had with them. Because once we, my brother and I lost our lives, that would have been definitely the end of all the carriers that we had. They would have been killed out of hand. It would have been a mass slaughter. And we, and as, as the, the big chief, he said in his address, we, when we calmed the interpreter down and he told us the whole story, he said that he said to them, they've got all these wonderful things that we need, axes and knives and shell. Look at the shell. Look at the things that they have. They can't fight like we can. All we can do, all we got to do is to go and just take it off them. Now, when I kill the first one of these white men, when I throw the spear through and, and, and spear the white men, you die, rush in, and grab the people, kill them, and we'll take, we'll, this will be all ours. Well, as he went to throw the spear, Mick shot but as the howl mob rushed, so did all the boys' guns fire. Well, there was only only one shot fired, and they, of course they, there was a terrific uh, barrage when the hull there was about uh, uh, about 15 guns or more went off. Nou, de enige persoon die dus eh, gekleed is hier in het dorp is de burgemeester. Of, of het hoofd van, van de gemeenschap hier. Die heeft wat kleren aan. De rest is heel traditioneel. En die had dus een boodschap voor mij. En wat was die boodschap? Je ziet hier dat het hele dorp is uitgelopen s ochtends. Eh, en eh, hij heeft dus tegen mij verteld, vertel dus in Nederlands dat eh, wij worden dus onderdrukt door de Indonesische overheid. En of ik die boodschap door wilde eh, over wilde brengen in Nederland. Want ja, de, mensen eh, worden absoluut niet goed behandeld door de Indonesische overheid. Ja, ze mogen niks meer en eh, ja, ze vinden ook dat ze tegenwoordig in, in andere huizen moeten wonen met van die golfplaten daken zoals we in het begin zaken. Maar die golfplaten daken dat is absolute onzin, want er worden er heel warm in dat is ook niet de bedoeling. Ja, en de Indonesiërs proberen echt ja, dit land een beetje in te pikken. Dat hebben ze gewoon ingepikt. En ja, je ziet zelf wel, als je deze mensen ziet, die mensen die, dit zijn geen Indonesiërs, die horen helemaal niet thuis. Die horen in hun eigen land thuis. En dit is hun land. En het is heel jammer dat de Indonesische regering dat, dat, die politiek bedrijft. राजाको राजाको नानी आउनु भयो हाम्रै गाडी झरिरह्यो राजाको आउनु भयो हाम्रो घर हो राजाको गाडी त हाम्रो भयो हाम्रै गाडी झरिरह्यो राजाको राजाको नानी साउदी हो राजाको बेटी साउदी अनि बिहानको मजाले बिगाडेको हो राजाको रुबेकी बुढी आजको मजाले बिगाडेको मजाले बिगाडी बिगाडेको राजा राजा राजा Tot zover onze reis vannacht. Bedankt Archeon in Alphen aan de Rijn. Bedankt Harry van Gennep, Agnes van der Weijden. Bedankt Paul Weyenberg voor de techniek. En bedankt Stefan Weerdekker voor de video First Contact. wala ka dan bilen dame samra wala ka dan tar buru dame jambudo bi ko wele ra fayande Mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, kurba mwa kurba mwa me kurba mwa otore doka yibe tel mu talgi yela ayoro ba ver ka ding ta vera un na le na le na i kan am le wa Drie uur, dit is de NOS met het nieuws.